Zes uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Reizigers klagen bij de ombudsman voor beter openbaar vervoer... over de verplichte vervanging van de OV-chipkaart elke vijf jaar. Dat kost steeds 7,50 euro en veel mensen vinden dat te duur. De ombudsman wil dat die kosten in de vervoerstarieven worden verwerkt. Dat zou veel papierwerk en ergernis schelen. In Mexico zijn bij de zoektocht naar 43 vermiste studenten de afgelopen maanden zeker 129 lichamen in 60 illegale graven gevonden. De vermiste studenten zaten daar niet bij. De 43 studenten verdwenen na een confrontatie met de politie in de stad Iguala. Volgens het Mexicaanse OM zijn ze vermoord door een drugsbende en zijn hun stoffelijke resten verbrand. Veel familieleden en mensenrechtenorganisaties geloven dat niet. Turkije is bereid luchtsteun te geven aan gematigde rebellen die in Syrië op de grond tegen IS vechten. Dat heeft premier Davutoglu gezegd, meldt de Turkse krant Hurriyet. Hij is niet van plan zelf grondtroepen te sturen. Turkije begon vrijdag met luchtaanvallen op stellingen van IS in Syrië en een dag later met bombardementen op de Koerdische PKK in Noord-Irak. Dinsdag komt de NAVO bijeen voor overleg over de Turkse acties. De nieuwe busjes van de mobiele eenheid worden wit. Dat blijkt uit de aanbesteding van de nationale politie voor 300 nieuwe voertuigen. Nu zijn de ME-busjes nog donkerblauw. De witte voertuigen krijgen oranje en blauwe strepen op de zijkant, net zoals politiewagens. De nieuwe kleuren moeten de ME-busjes vooral een stuk herkenbaarder maken. De dochter van zangeres Whitney Houston, Bobby Christina Brown, is overleden. Brown werd eind januari bewusteloos in een bad gevonden en lag maanden in een kunstmatige coma. Omdat artsen niks meer voor haar konden doen, werd ze vorige maand naar een hospice in Atlanta gebracht, waar ze nu is overleden. Bobby Christina Brown is 22 jaar geworden.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 aquí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 getting deep down. We're hanging on to sipping champagne on the beach. so expensive when she eats, cause she's so fancy, cause she's so fancy.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 起。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 Kukuruku.